Twee uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De vrouw die vorige maand bij een demonstratie in Amsterdam... Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet bedreigd heeft... heeft een taakstraf van 100 uur gekregen. De 21-jarige student riep tijdens een antiracisme-demonstratie... als je Thierry dood wil schieten, zegt dan paf. De vrouw is veroordeeld voor opruiing en bedreiging. Ze zei in de rechtszaal dat ze spijt had van haar daad. Columniste Elvie Tromp wordt niet vervolgd voor haar radiocolumn over Urk in maart van dit jaar. Het Openbaar Ministerie zegt dat de hele tekst onder de vrijheid van meningsuiting valt. In de column zei ze dat in Urk kleingeestigheid hand in hand gaat met inteelt. En dat deed ze naar aanleiding van een rel bij het huis van een Marokkaans-Nederlandse inwoner van Urk... waar een groep jongeren ongeregeldheden veroorzaakte. Naar aanleiding van de ophef die ontstond over de column onderzocht het OM of er sprake was van discriminatie. Het Concertgebouw Kest en zijn voormalige chefdirigent Daniele Gatti hebben een ruzie bijgelegd. Het ongenoegen tussen hen is na uitvoerig overleg opgelost, staat in een gezamenlijke verklaring. Gatti werd vorig jaar ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Het orkest prijst hem voor zijn artistieke leiderschap en zijn bijdrage aan de positie van het orkest, maar als dirigent zal hij niet terugkeren. Terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen op paaszondag in Sri Lanka zonder verder een toelichting te geven. De minister in Sri Lanka zei vanochtend dat de aanslagen vergelding zijn voor Christchurch. Daar werden vorige maand 50 mensen doodgeschoten in en bij moskeeën door een Australische rechtsextremist. En dan het weer. In het noorden zon, in het zuiden is de bewolking wat dikker. De temperatuur loopt uit een van 18 graden te warm tot 24 in het zuiden van het land. Ook morgen nog warm, dan wordt het tussen de 21 en 25 graden.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 It a go done. Give me the music, make me jump. say listen to the drum say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me say listen to the drum say listen to the bass.